Clemens Peters met het NOS Journaal. Voor 2050 moet in Nederland 1 op de drie straten worden opengebroken... om de kabels voor groene elektriciteit in te leggen. Staat in een studie door de netbeheerders in Nederland... over de gevolgen van de energietransitie. Van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Omdat de energiebehoefte zal verdubbelen... moet de capaciteit vergroot worden, zeggen de netbeheerders. Ze vinden dat de politiek ook snel moet bepalen... waar nieuwe windparken op zee kunnen komen... en waar energie kan worden opgeslagen. Zonder die beslissingen kunnen kunnen de netbeheerders niet verder met de energietransitie, zeggen ze. In een zorgcentrum voor gehandicapten in de Duitse stad Potsdam bij Berlijn zijn vier dode lichamen aangetroffen. Een vijfde persoon werd naar het ziekenhuis gebracht, zwaar gewond. De slachtoffers vertoonden volgens de politie tekenen van aanzienlijk geweld. Kort na de vondst van de lichamen werd een vrouw van 51 jaar gehouden. Zij zou een medewerker van het zorgcentrum zijn. Op de site van dat centrum is te lezen dat daar volwassenen met aangeboren lichamelijke meervoudige beperkingen wonen. De helft van de huiseigenaren in Nederland is nog niet bezig met verduurzaming... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, SCP. Volgens het SCP willen mensen wel verduurzamen, maar doen ze dat niet vanwege de hoge kosten... of de onzekerheid over hoe lang ze nog in hun huis blijven wonen... en de verwachting dat duurzame maatregelen goedkoper gaan worden. In de Klimaatwet staat dat in 2050 alle dan 7 miljoen woningen... moeten gebruik maken van hernieuwbare energie en warmte. Het SCP vindt dat de overheid verduurzaming actiever moet stimuleren. De Amerikaanse NASA-astronaut Michael Collins is overleden. Collins maakte samen met Neil Armstrong en Buzz Aldrin in 1969 deel uit van de beroemde Apollo 11-missie naar de maan. Hij werd ook wel de vergeten astronaut genoemd... omdat zijn collega's op het maanoppervlak mochten wandelen... en hij achterbleef om het ruimtevaartuig te besturen. Michael Collins is 90 jaar geworden weer. Vannacht is het wisselend bewolkt. Vanuit het zuiden neemt de kans op een bui toe. En het wordt dan een graad of vijf. Overdag veel bewolking en buien met lokaal kans op onweer en veel regen.